Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Zo'n 1 op de 5 mensen die gebruik maken van koop nu, betaal later bij webshops... betalen hun spullen uiteindelijk niet op tijd. En dat levert hen boetes en incassokosten op. Schuldhulpverleners maken zich zorgen, want het aantal mensen met een schuld bij bijvoorbeeld Klarna... verdubbelde in de afgelopen vijf jaar. Economiecollega Bart legde die kritiek voor aan de webshops die er gebruik van maken. De meesten zeggen van ja, het, eh, is gewoon een extra dienst die wij aanbieden. Eh, het draagt bij aan een eh, moderne shopervaring. Maar andere bedrijven, ja, die, die zijn toch ook zich wel bewust van het dilemma. En dat de service ook echt een risico met zich meebrengt voor mensen die financieel kwetsbaar zijn. Ruim 600 webshops hebben een optie om later te betalen. En voor de vierde dag op rij vechten twee militaire groepen om de macht in Soedan. Er zouden al 185 mensen zijn omgekomen door het geweld. Tijdens de gevechten is gisteravond de EU-ambassadeur aangevallen in zijn huis. En dat komt hard aan, zegt correspondent Ellis van Gelder. Burgers zeggen dus als er al geen respect voor deze hoger geplaatste mensen is... dan al helemaal niet voor ons, de gewone burger. Vooral in de hoofdstad Khartoum wordt zwaar gevochten. Voor 1 op de 25 koophuizen moet je inmiddels meer dan een miljoen euro betalen, schrijft de Telegraaf. Het zijn er 14% meer dan een jaar eerder. En vooral aan de Keizersgracht in Amsterdam moet je flink lappen. In die straat alleen al staan bijna 600 miljoenen panden. En het is een grote dag voor kinderen in groep 8. Ze mogen laten zien wat ze allemaal geleerd hebben in hun tijd op de basisschool. Vandaag en morgen maken ze de eindtoets, de CITO of een van de andere vijf toetsen. Meester Erwin staat voor, de klas, eh, voor klas 8 in Lelystad... en zorgt dat leerlingen chill aan de toets kunnen beginnen. Iedereen kan lekker relaxed binnenkomen. Eh, kinderen die in pyjama willen komen, mogen in pyjama komen. Er zal wat lekkers zijn. Even dat het wat anders is dan anders... om er toch ook een beetje een speciaal moment van te maken. Want een eindtoets is toch ook wel een beetje een speciaal moment. En het is dit jaar trouwens voor het laatst dat er een eindtoets is. Volgend jaar komt, iedereen, komt er al eerder in het jaar een toets... en die moet de overgang van de basisschool naar de middelbare school makkelijker maken. Het weer nog vanochtend veel grijs, maar ook af en toe zon. Vooral in het noorden.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 Op de A1 Amsterdam-Amersfoort ben je echter zo'n 10 minuten lang onderweg tussen naar de vesting en het knooppunt Eemnes. De A4 naar Amsterdam tussen knooppunt Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer ook 10 minuten extra. En de A4 richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen ook 10 minuten extra.